Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op de Zwarte Zee is het Russische oorlogsschip Moskwa ernstig beschadigd geraakt na brand, meldt het Russische ministerie van Defensie. Na de brand zou munitie zijn ontploft. De bemanning is volgens Rusland geëvacueerd. De gouverneur van Odessa zei gisteravond dat de kruiser was bestookt met twee Oekraïense raketten, waarna brand zou zijn ontstaan. Hij leverde geen bewijs voor die claim. Door drukte bij de IND moeten veel asielzoekers lang wachten voor ze duidelijkheid hebben over gezinshereniging. Een derde van die aanvragen wordt volgens de immigratiedienst niet binnen de wettelijke termijn van zes maanden in behandeling genomen. Vluchtelingenwerk vindt dat de procedures te ingewikkeld zijn. Minister Schouten voor Armoedebeleid vindt dat werkgevers moeten kijken of de lonen sneller kunnen stijgen. Dat zei ze in Nieuwsuur. Zo kunnen werkgevers helpen om het verlies aan koopkracht voor lage inkomens te beperken. Volgens Schouten is dat niet alleen een taak van de overheid. Het ministerie van Volksgezondheid heeft meer aanpassingen gedaan in OMT-adviezen dan bekend was. Dat blijkt uit stukken die gisteren onder de druk van de Tweede Kamer openbaar zijn gemaakt. Zo is er iets gewijzigd in een advies uit april 2020 over het verloop van de epidemie op middelbare scholen. Het woord grootschalig is daarin veranderd in bovenregionaal, omdat het anders heel onheilspellend zou klinken. Amerikaanse media melden dat de VS mogelijk een minister naar Oekraïne stuurt als steunbetuiging. Het zou dan bijvoorbeeld gaan om minister Blinken van Buitenlandse Zaken. Eerder waren onder meer Europese commissievoorzitter von der Leyen en de Britse premier Johnson op bezoek in Kiev. Het weer op veel plaatsen helder met lokaal mist. Het is een graad of 7. Later veel zon, in de middag wat stapelwolken en in het oosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is in onze regio bijna voorbij. Nog 5 minuten oponthoud op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij afrit Haarlem 2 kilometer file en 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 2 kilometer file. Ook nog een kleine 10 minuten oponthoud op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn.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 I'm doing all I can to be patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red.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 J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que du bonheur. s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type Puis on fera caca et puis on fera pipi.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 Dit jaar willen meer mensen op vakantie dan vorig jaar, blijkt het onderzoek van het Nederlands Toerismebureau. Dit jaar heeft meer dan 80% van de Nederlanders vakantieplannen. Vorig jaar was dat 70%. De man die in New York is aangehouden voor de aanslag dinsdag in de metro... belde zelf de politie om zijn locatie door te geven. Dat meldt persbureau AP. Bij de aanslag raakten vijf mensen zwaar gewond. Het weer. Veel zon vandaag. In de middag kan in het oosten een bui vallen. Het wordt 15 tot 19 graden. op en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van ton. en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en uit. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is ze echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, dik altijd niemand En ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant Leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn En een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn Bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect En misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld pizza met ananas is discutabel.